Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Amsterdam is afgesloten vanwege een politieactie. Agenten hebben een auto voor de tunnel aan de kant gezet... en met getrokken wapens iemand gearresteerd. Die was gevlucht samen met twee anderen na een overval in Zaandam. Bij de overval raakte niemand gewond. Eén verdachte is dus opgepakt. De politie is nog op zoek naar de andere twee. Het dodental van de brand in een torenflat in Londen is opgelopen naar 30, maar kan nog verder stijgen. Volgens de BBC zijn er nog 76 vermisten. Nog 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 12 er slecht aan toe zijn. De Londense politie heeft in de flat de plek gevonden waar de brand vermoedelijk is ontstaan. Niets zou erop wijzen dat het vuur is aangestoken. De regering van Tsjechië heeft binnen de EU de btw-verlaging voor digitale boeken, tijdschriften en kranten geblokkeerd. Twee weken geleden ging het Europarlement akkoord, maar voor de maatregel was unanieme instemming van alle EU-lidstaten nodig. Tsjechië zou de maatregel niet steunen, omdat Frankrijk een ander btw-voorstel tegenhield waar Tsjechië voorstander van is. Oud-VN-topman Kofi Annan en negen Afrikaanse oud-presidenten waarschuwen dat de toekomst van Congo in groot gevaar is. Congo verkeert volgens hen in een politieke crisis... doordat het niet in staat is om verkiezingen te organiseren om president Kabila te vervangen. De crisis bedreigt volgens het rapport niet alleen Congo, maar het hele continent. Kabila weigerde eind vorig jaar af te treden, ondanks dat zijn termijn erop zat. Daardoor laaiden etnische conflicten in het land weer op en dat kostte aan honderden mensen het leven. Honderdduizenden sloegen op de vlucht. Het weer, vooral in het binnenland bewolking met mogelijk een buitje. Aan zee vaker zon. Morgen begint de dag in het westen zonnig. In het oosten trekt de bewolking later weg. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Zondag volop zon en nog warmer. Dan kan het 30 graden worden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging eh, bij Rotterdam en bij Amsterdam. Want aan de noordkant van Amsterdam staat het vast op de A8 vanuit Zaandam. Bij het Koenplein kan je niet kiezen voor de A10 West richting eh, Den Haag en Rotterdam. Vanwege een aanhouding door de politie. Je moet dus omrijden via de A10 Noord en de Zeeburgertunnel. Het kost je wel zo'n 20 minuten extra alleen op de A8 al. Op de A10 Noord richting de A10 West ehm, loopt het ook vast vanwege die aanhouding. Ook 20 minuten vertraging. En op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer door een kapotte auto. De rechterreis ook is dicht, de vertraging is een half uur. En daardoor loopt het weer vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam.